Ze raakt het eens over een voorstel om de wapens neer te leggen. Maar volgens Hamas is Amerika alleen maar tijd aan het rekken voor Israël, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Hamas zegt, uh, wij krijgen nu allemaal aanvullingen op een plan waar we al akkoord mee waren gegaan. En ja, daar daar eh, zien we niks in. En dus eh, gaan die onderhandelingen als ze op deze manier gevoerd worden mislukken. En is dus het enige wat Amerika heeft gedaan tijd kopen voor de Israëli's om door te gaan met eh, de strijd in Gaza. De politie gaat weer actie voeren rondom voetbalwedstrijden. Op zaterdag zijn er geen agenten bij de wedstrijd tussen Almere City en PSV. En ook op zondag zie je geen blauw bij FC Groningen tegen AZ. De politiebonden voeren al een tijdje actie voor een beter pensioen. Het is nog steeds niet duidelijk of honderden klanten van de Dinner Train hun geld terugkrijgen. Dat is een restaurant in een rijdende trein, maar vanwege financiële problemen zijn voorlopig alle ritten gecanceld. Deze vrouw had gereserveerd voor 18 personen om haar 70ste verjaardag te vieren. En de kosten meer dan 1600 euro. Maar een week voor vertrek kreeg ze een mailtje. Tot onze spijt moeten wij u informeren dat vandaag zondag is waarop het kwartje niet onze kant opvalt. We hebben te horen gekregen dat het niet mogelijk is om de rit zoals gepland uit te voeren. Ik schrok toen, toen ik het horen kreeg dat het niet doorging. Dus ik heb het beste neut genomen s'avonds. Ik was echt <laughs> helemaal een beetje van slag. Dinner Train beloofde om binnen anderhalve week een deel van haar geld terug te geven... maar ze heeft nog altijd niks gehad. Het weer. In het oosten zie je nog tot vanmiddag de zon. En kan, lokaal zelfs, kan het lokaal zelfs 27 graden worden. In het westen bewolkt. Met vanmiddag dan ook kans op een bui. En daar wordt het zo'n 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein eh, door 10 minuten vertraging. De A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid 5 eh, minuten vertraging 6 kilometer file.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 my baby waits for me The longer the distance between me and you The stronger my love will grow My cabin is empty, my heart's feeling blue So when this job is done, back home I go the stronger my love will grow. My cabin is empty, my heart's feeling blue. So when this job is done, back home I go. On, rolling on. Major Dundee begon hun muzikale reis in de late jaren 70. Een tijd waarin country in ons land er niet toe deed. Hun eerste single, The Longer the Distance, bracht hem meteen in de schijnwerpers. Het nummer I Bought Me a Fiddle Today van het debuutalbum werd een favoriet onder fans en zette de toon voor hun kenmerkende geluid. It's both of my arms and I take it. You just gotta learn when, where, and how. When I've got just one of those days, while I'm getting up, I'm feeling down. I just grab my brand new fiddle and play. Cause I bought me a fiddle today, and it says more than any word can say. can say When I'm down I i I've me one of those days While I'm getting up, I'm feeling down I just grab my brand new fiddle and played Cause I bought me a fiddle today And it says more than any word can say When I'm down I grab my bow and i play Cause I bought me a fiddle today Yes, I bought me a fiddle today You know I bought me a pillow today Bought me a pillow today You know I bought me a pillow today Powderfinger uit de jaren 80 liet zien dat de band niet bang was om te experimenteren en de muzikale grenzen te verleggen. Look out mama, there's a white boat coming up the river reassuring. You told me red means run, son, and numbers add up to nothing. When the first shot hit the dock, I saw it coming. Raised my rifle. jaren 90 waren een gouden tijd voor Major Dundee. Met het album Continental Cowboy veroverden ze de harten van countryliefhebbers in heel Europa. Met La Linda kozen ze voor een Tex-Mex aanpak en uit die periode stamt ook Twisted Dial. Feel the strong and sweet persuasion as the beat goes on. One last thrill or consolation before the night is gone. And if someone would be home waiting, a love I would send her. And if there be a hill high desert, i here to Vienna, yes I'd be a continental cowboy with a trail so long and hard. Guess I'd be a continental cowboy with this fire in my soul and songs from the heart. Some riders on a freeway adored and condemned Through the early morning drizzle leaving Amsterdam Couldn't stay to prove I love you, but honest I do Or I wouldn't miss you, my song wouldn't from the horn. Yeah, they call me a continental cowboy. With a trail so long and hard. They call me a continental cowboy. With his fire in my soul and song. bars at China Bar. Triple Play. Triple Play. down till it's over Twist your body close to mine Don't stop now cause you twist so fine Come on Don't stop till it's over Twist your body close to mine Don't stop now cause you twist so fine Come on, come on It's like I got Elvis on the phone Calling from the tube and the radio Well that's alright We could dance all night if you don't like what's on, slow us down. Go for a joke, go through a fire. Burn every corner of the ride. rocking at the wild, drive it down. Don't ask, pretty soon she'll tell you what to do. If you don't like what's on, just twist the dial. If you don't like what's on, just twist it down Honey, if you don't like what's on, just twist it down Dick van Altena is niet alleen een getalenteerde performer, maar ook een begenadigd songwriter. Hij schreef het nummer Hey Susie voor Henk Wijngaard, dat een grote hit werd. It Turned Out To Be You werd niet alleen door Major Dundee uitgevoerd, maar ook in duetvorm met Tony Willet en ook door tal van anderen vertolkt. De Nederlandse versie is van Sandra van Rijs. Maar nu eerst Take a Ride in the Country van Ben Steeneker. the needles and the noisy crowd and sirens and staring at these buildings of grey. Take my hand, come with me to where the paradise awaits. Take a ride back in the country today. Hear hippo willows sing and see the mockingbirds are gray. van je kan houden. Gewoon om wie je bent. Hoe had ik dat kunnen weten? Als ik jou niet had gekend. kunnen weten dat er meer kleuren zijn dan zwart. Dat vogels fluiten, bloemen geuren in de lente van mijn hart. Je geeft me wind, je geeft me vleugels horen en ook zien. Je geeft me meer dan ik nodig heb. En misschien wel meer dan ik verdien. Dat iemand van je kan houden. Gewoon om wie je bent. had ik dat kunnen weten als ik jou niet had gekend? Dat iemand van je kan houden, gewoon om wie je bent. Hoe had ik dat kunnen? als ik jou niet had gekend. Hoe had ik dat kunnen weten? Als ik jou niet had gekend. En kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Ik liep hand in hand met Suzie, op een meer dan mooie dag. Toen ik plots in de verte, een onweer komen zag. We vonden een oude boerderij met een kleine vervallen schuur. Ik zei van een weer, maar stilletjes, hoop dat de bui nog even duurt de bui is over, kijk de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven, ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Suzy, de bui is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boot met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Hey Suzy, die buis misschien voorbij, maar de dag nog niet, dus kom. We blijven gewoon hier zitten, tot het volgende onweer komt. Wat is er mooier in de wereld, dan de regen en de kou. De liefde en een oude stuur om in te schuilen met jou ruzie, de bui over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Suzy, de bui is over. Kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boot met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Hey Suzy, die buis misschien voorbij, maar de dag nog niet dus kom. We blijven gewoon hier zitten, tot het volgende onweer komt. Wat is er mooier in de wereld, dan de regen en de kou. De liefde en een oude stuur om in te schuilen met jou. Hey Suzy, de bui is over, kijk de lucht wordt alweer maar laten we nog wat blijven Ik vind het heerlijk hier met jou Hey Suzy, de bui is over Kom eens hier en kijk eens gauw Want die boog met duizend kleuren Die is alleen gemaakt voor jou Want die boog met duizend kleuren Die is alleen gemaakt voor jou na, na, na, na, Duetten zijn een speciale manier om muzikale chemie te laten zien en Dick van Altena heeft enkele memorabele duetten op zijn naam staan. Het duet It Turned Out To Be You met Tony Willet is een tijdloze klassieker. Iets minder bekend is Raised On Love met Ben Dick Nobody Wants To Be Lonely. Die twee hebben een hechte band. Close To The Fire wordt door Hilde Vos en haar ontdekker Dick van Altena vertolkt. Daddy built autos, and my mama was a working girl. So they could feed the boy, my house grown. And my daddy was a sailor, and he traveled around the world. Said, No, I know from what I see, there's no place like home. We were raised on love, we were raised on will know just what it's worth when it's gone. Oh, and it's warm as a feather bed, true as the prayer that my daddy said. All I do is take what's given to me and pass it on. I'm an auto worker, just like my daddy was, so I can raise my kids on the same conditions up his bag and his jacket and took out his ticket to ride. He looked one long look at the lady, fighting her tears by his side. He said, It ain't easy to leave you touch is so fresh on my mind But love ain't turned out like we dreamed it Now it's time to leave it behind door Then somebody softened the memories And time finished healing her heart Tonight she's with someone who loves her Her mind's only time long ago touches her lover beside her. And gently she gets up to go, saying nobody wants to be lonely. Lord knows how I want to be whole. But baby, if I have to be lonely. feel like a cold wind Can sweep you off your feet There's a fire deep inside That keeps me warm In the longest night You make me need Dick heeft een bijzondere band met zijn roots, wat duidelijk naar voren komt in zijn dialectnummers. Hij komt uit de Betuwe en dat willen we weten ook. Lente soms nog een witte was dan winter. Een kind, een kind, kom zien van dorst een kind veel. En je naam klinkt elke keer uit de winter. Welkom in de Betuwe. Voor de people veel de vos in de kelder lag. En gedeurde bomen nog de bongels zag. voor nou iemand als boer met kiespijn Welkom in de Betuwe. Maar opeens kwam er een hele hoort Als wispen op de sjem overal vandoor. Bouwden een eind gestaf tot horizon de kolk. Ik kan gerust en dat ze het toch niet verstond. je vroeger op de schema kon rukken zag knoepers zo groot als pruimen om de struiken. Hoor ach het niet wit, het eigen zuid mag zuiken. Welkom in de Betuwe. Of fruitjes snol in de zomerzon En je niet schrok van een rotel of een knom. Maar appels en jatten, word je ze jatten kom. Welkom in de Betuwe. Word je voor de strijd een oorlog heb verloren. een ze zomaar in het land geboren Voor een trein zonder eind gingen zitten boren Welkom in de Betuwe Voor lente soms nog gewitter was dan winter Een kind, een kind, kon zien, een Oost een kind veel naam klinkt elke keer uit de winter. Welkom in de Betuwe. Welkom in de Betuwe. Welkom in de Betuwe. saklan Zijn nieuwste single, Een Moment Samen Met Jou, is een prachtig voorbeeld van zijn talent om persoonlijke en ontroerende verhalen te vertellen. De arm om mijn schouder is nog zo'n prachtig voorbeeld. Tot zover de muziek van Major Dundee en Dick van Altena. Een man die veel meer waardering verdient. de tijd stond niet stil, maar leerde mij hoe ik jou herinneren wil. En hoezeer onze harten ook smolten ineen, en de zon van geluk ook voor ons altijd scheen.